9 uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer is verrast door de omvang van de belastingtegenvallen voor 5 tot 6 miljoen Nederlanders. Ze moeten volgend jaar nog 3 tot 700 euro betalen aan de Belastingdienst of krijgen minder terug. En die naheffingen zijn het gevolg van een wijziging uit het begrotingsakkoord van vorig jaar. D66-Kamerlid Koolmees zegt dat wel bekend was dat er een probleem was, maar niet dat het zo groot was. En CDA-Kamerlid Pieter Omzicht verwijt het kabinet dat het niet duidelijk heeft gemaakt hoeveel mensen het gaat en wat de gevolgen zouden zijn. Het kabinet wil dat 65-plussers langer vrijwillig kunnen doorwerken. Dit om te voorkomen dat ervaring onnodig verloren gaat. Het moet geregeld worden in de wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Die gaat op 1 januari 2016 in. Het kabinet bespreekt het voorstel waarschijnlijk vandaag... en daarna wordt het naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat de werkgever en de werknemer... die de pensioenleeftijd bereikt, samen overleggen over langer doorwerken. Nederland wil de Japanse land- en tuinbouw helpen te vernieuwen en te verjongen. Dat zei koning Willem-Alexander tijdens een staatsbezoek aan Japan, waar hij vanochtend een voedselconferentie opende. De Japanse landbouw is verouderd, ook de boeren zijn op leeftijd, opvolgers zijn er vaak niet en ook zijn Japanse bedrijven relatief klein. Telecombedrijf KPN moet ook de komende drie jaar concurrenten toelaten op zijn netwerk, heeft toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt besloten. Daardoor kunnen bijvoorbeeld Tele2 en Vodafone tv en internet blijven aanbieden via het netwerk van KPN. Besluit is opvallend omdat Ziggo UPC zijn netwerk niet hoeft open te stellen. ACM zegt dat één open netwerk voldoende is. Het weer, eerst hier en daar nog wat nevel of mist.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 We zijn begonnen met Wallflower van Priscilla en van het album A Good Day. En we gaan verder met Golden Leaves, hoe toepasselijk voor de herfst met, van Passenger. how this first begun. Teeth were white and our skin was young. Eyes as bright as a Spanish sun. We had nothing we could hide. Now, my dear, we are two golden leaves clinging desperately to winter trees. Held up here like a pair of thieves. While the sirens blare outside. What's left to say when every word's been spoken? What's left to see when our eyes won't open? What's left to do when we've lost all hope and What's left to break when our hearts are broken? But sometimes Do you remember how this started out? So full of hope, but now we're filled with doubt dirty joke we used to laugh about. funny anymore. I fear I choke unless I spit it out. Still smell of smoke, although the fire's gone out. I can't live with you, but I die without. left to see when our eyes won't open? What's left to do when we've lost all hope and what's left to break when our hearts are broken? But sometimes. hurt. Loving can hurt sometimes. street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Ja, Ed Sheeran met Photograph. Uh, tijdens het Urbex gaat het natuurlijk ook allemaal om eh, de foto. En je komt ook nog wel eens in panden waar eh, het een beetje spookt. Vandaar Ghosts van Gabrielle Aplin. en John Coltrane met My Little Brown Book. Ja, je zou het kunnen zeggen als een, eh, een fotoalbum. We gaan verder met Aretha Franklin, At Last. into the sun of all the things I needed, baby. You were my cherished one. A little bird told me that you can't find your way home. A little bird has shown me that you can't run away from love. Darkness falls upon the city like the ocean falls upon the sand. Waves of sorrow leave me breathless. Can you love this broken man? If I try, if I try, if I try to love again, I wake up every morning unsure of where I stand. A little bird told me that you can't find your way home. bird has shown me that you can't run away from love. Oh, then why my feelings? And tear me down until I. that you Morse James en Jazzanova met Little Bird. Van het album Of All The Things. Morse James, eh, in 1978 geboren, 10 januari. Amerikaanse zanger. Eh, die mixt eh, onder andere jazz en hip-hop een beetje door elkaar. Ehm, we gaan verder met Nora Jones met Don't Know Why. don't know Equinox van John Coltrane. Eh, ja, Equinox is natuurlijk eh, het punt in het jaar waarin eh, de maan, zon en aarde in één rechte lijn staan.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 hier Rod met Follow the Sun. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van uh, eh, ZFM Jazz. En we zijn, gaan eruit met eh, wat zonnige muziek. Follow the Sun en nu Sunny Days van Sabrina Stark...